12 uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. In de binnenstad van Groningen hebben ongeveer 60 railschoppers agenten belaagd met stenen en flessen. Daarbij is één agent gewond geraakt. Volgens de politie waren er op verschillende plekken in het centrum vechtpartijen. Wat de aanleiding daarvoor was, is onbekend. De politie heeft drie mensen aangehouden, onder meer voor vernieling van een politieauto. Prins Harry en zijn vrouw Meghan geven hun koninklijke titels op... en stoppen met werken voor het Britse Koningshuis. Buckingham Palace zegt in een verklaring dat het paar geen publiek geld meer zou ontvangen... en dat ze de 2,8 miljoen euro aan belastinggeld terugbetalen... die de verbouwing van hun woning kostte. Harry en Meghan kondigden twee weken geleden onverwacht aan... dat ze een minder vooraanstaande positie wilden binnen de Britse koninklijke familie... Ze willen hun tijd verdelen tussen Canada en Groot-Brittannië... en zelf in hun onderhoud voorzien. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn meer dan 150 gewonden gevallen... bij protesten tegen de heersende elite. Duizenden mensen deden mee aan een mars toen er rellen uitbraken. Er werd onder meer met steden en vuurwerk naar de politie gegooid. De betogers eisen hervormingen van het politieke systeem... en willen dat de corruptie wordt aangepakt. Presentator Kai van der Rey heeft zijn excuses aangeboden... na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Van der Rey zou in 2016 minderjarige meisjes... seksueel getinte berichtjes hebben gestuurd. Gisteren berichtte RTL Boulevard daarover... waarna BNN-VARA meteen de programma's van Van der Rey... op radio en tv stopzette. In de Eredivisie heeft Willem II in Alkmaar AZ verslagen. De Tilburgers wonnen de uitwedstrijd met 3-1. Ze staan daardoor nu op de derde plaats op de ranglijst. PSV kan die positie morgen wel weer overnemen. Eerder op de avond versloeg Feyenoord in eigen huis Heerenveen, ook met 3-1. Twente Groningen eindigde in 0-0. En Vitesse won uit bij Fortuna Sittard opnieuw met 3-1. Het weer, de buien houden aan.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 from Italy to the world. Mr. Camistelli, take control on the music. And this is my house. My house radio show. DJ. And this is my house. I love you. together. You know, it's something about house music anyway. Something about the song and the way it vibe, the way it ride through me.